In Bangladesh zijn tien vermoedelijke piraten door honderden vissers doodgeslagen. De piraten waren gearresteerd door de politie. Toen ze op weg waren naar het politiebureau werden ze aangevallen door een menigte vissers. De politieagenten zeiden dat ze niets konden doen omdat ze ver in de minderheid waren.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 I've been diving. ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Rood met het NOS-journaal. Binnen de coalitie groeit de oneenigheid over de verhoging van de maximumsnelheid op een groot aantal snelwegen. 20% van de snelwegen is niet veilig genoeg en moet daarom worden aangepast om 130 te kunnen rijden. Het CDA wil daar geen extra geld aan uitgeven. Minister Schultz van Hagen heeft de steun van het CDA wel nodig, anders is er geen Kamermeerderheid. Op maandag wordt voortaan geen post meer bezorgd. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken vindt dat het te onrendabel is om op zes dagen per week de post te bezorgen. Nu is dat nog wettelijk verplicht. Door de wet aan te passen komt Bleker tegemoet aan een wens van PostNL. Die bezorgde op maandag nog nauwelijks post. 2% van alle poststukken wordt op maandag bezorgd. Bijzondere stukken zoals rouwkaarten worden nog wel zes dagen per week bezorgd. In het oosten van India zijn zeker 80 mensen overleden na het drinken van vergiftigde alcohol. Zeker 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. In India vallen vaker doden doordat illegale drankstokerijen het niet erg nauw nemen met de ingrediënten. Vaak worden chemische stoffen toegevoegd. In de Indiase politie heeft vier mannen gearresteerd. In Bangladesh zijn tien vermoedelijke piraten door honderden vissers doodgeslagen. De piraten waren gearresteerd door de politie. Toen ze op weg waren naar het politiebureau werden ze aangevallen door een menigte vissers. De politieagenten zeggen dat ze niks konden doen omdat ze ver in de minderheid waren. Het groot dicté der Nederlandse taal is gewonnen